Vijf uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De Berlijnse kerstmarkt Anis Amri is na de aanslag ook in Amsterdam geweest. Het was al bekend dat hij kort na de aanslag de trein naar Nijmegen had genomen. Volgens de Duitse justitie is hij daarna doorgereisd naar Amsterdam. Vandaar ging hij naar Lyon in Frankrijk en verder naar Italië. Daar werd hij vier dagen na de aanslag doodgeschoten door de politie in Milaan. Duitsland heeft een Tunesier van 26 opgepakt. Die wordt gezien als een handlanger van Amri. Een man uit Moerkapelle moet drie maanden de cel in... omdat hij tijdens Oud en Nieuw een agent had geschopt. De man van 46 is veroordeeld via het supersnelrecht. Tijdens een huisfeest in Zoetermeer schopte hij een agent in zijn buik. Er ontstond ruzie toen agenten kwamen kijken bij het huis vanwege geluidsoverlast. Op een treinstation in Brooklyn, New York, zijn 76 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits om ongeveer half negen plaatselijke tijd. Van de gewonden zou niemand in levensgevaar zijn. De politie doet onderzoek naar een IS-sympathisant die mogelijk in een vakantiepark in Vaals in Limburg heeft gezeten. De Britse onderzoeksgroep Bellingcat vroeg via Twitter waar een foto is gemaakt die met een IS-aanhanger te maken heeft. Binnen een uur hadden internetgebruikers ontdekt dat dat het vakantiepark in Vaals was. De politie onderzoekt of de man er inderdaad heeft gezeten. Vanochtend was er veel politie op de been in Venendaal... na melding dat daar mogelijk de verdachte van de aanslag in Istanbul was gezien. Agenten in kogelwerende vesten sloten het winkelcentrum Corridor in Venendaal af... en overmeesterden een man Even later bleek dat het niet ging om de terreurverdachte. Het weer, de wind neemt af en in het binnenland verdwijnen de buien. Alleen in de kustgebieden nog kans op een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht in het binnenland tot een paar graden onder nul. Morgen van tijd tot tijd zon, vrijwel overal droog. Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is niet veel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knopen Trotterpotterplein en Beverwijk, 2 kilometer. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 There's a drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. The world is mine. lies. That's in your eyes. The world is mine. I've lost my fear for what that is.